Clemens Peters met het NOS Journaal. Stad Kabul zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. 10 mensen raakten gewond. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken... liet de dader een autobom ontploffen in het westen van de stad... waar veel politici wonen. Volgens ooggetuigen had de dader het gemunt op een minibusje... mogelijk met overheidsmedewerkers daarin. De slachtoffers zijn allemaal burgers... en gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt. Inwoners van Rozendaal hebben de meeste last van drugshandel of drugsgebruik. In een onderzoek van het CBS onder gemeenten met meer dan 70.000 inwoners staan zij bovenaan. Ook in Rotterdam en in vier Limburgse gemeenten ervaren veel mensen overlast. Opvallend is dat het aantal klachten in Sittard-Geleen fors is gestegen, terwijl even verderop in Maastricht de overlast juist flink is afgenomen. Gemeenten in het westen van Brabant en Zuid-Limburg hebben al jaren drugsproblemen. Omdat ze dicht bij snelwegen naar België liggen, komen er veel buitenlanders drugs kopen. Bij een plofkraak op een geldautomaat in Hees in Noord-Brabant is vannacht grote schade ontstaan aan de gevel van de lokale Albert Heijn. De brandweer onderzoekt of de gevel, die deels is ingestort, ondersteund moet worden. Onduidelijk is of de supermarkt vanochtend open kan en of er iets is buitgemaakt. Volgens de politie hebben buurtbewoners na de plofkraak een grote donkere auto gezien met meerdere mensen erin. Het noordoosten van Japan kampt met hevige overstromingen door zware regenval. Op verschillende plekken zijn aardverschuivingen geweest en honderden huizen staan onder water. De autoriteiten hebben 25.000 mensen geëvacueerd en nog eens 65.000 mensen is aangeraden om een veiligere plek te zoeken. Volgens het Japanse Nationale Weerinstituut is er in de stad Akita binnen 24 uur een recordhoeveelheid van 340 mm regen gevallen. Het weer. Vooral in het zuiden en oosten veel regen. In het noorden ook af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de ring Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort... staat voor de Zeeburgertunnel 3 kilometer file met een half uur vertraging.